En daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greeuw. Van 10 tot middernacht is G-Style in Studio 1 met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. het openingsuur van de Radio 5-lijn Daverende Donderdag is het weer tijd voor de bekendmaking van de Donderdisc. Vandaag is dat muziek van Anna Calvi. Eh, binnenkort komt haar cd op de markt en de titel van deze donderdisc komt van die cd zover ik heb vernomen. En die heet Suzanne and I. De donderdisc. Dit is de donderdisc van de Radio 5-lijn Daverende Donderdag. Disc. watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You of my sister and I similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. You are my sister, and I. van West-Friesland. Dit is Radio 501. Train seat love. Standing on a platform at a station, in the distance, I can see a train. I get in and I sit beside a lady, but I only catch a short glimpse of her face. The train pulls off carriage starts a rocking. I can feel the gentle brushing of her leg. Oh, God. My first reaction is to break contact, but that fills my mind and body with regret. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy but I just don't care. I must have had a number, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. Our contact is quickly reestablished, and through her loosened blouse I spy her breast firmly, it moves to her breathing. Oh, the situation's almost too intense. A sudden jolt parks us for a second. But this time I know we both can feel the warm, tender body contact that we both are attempting to conceal for it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy, but I just don't care. I must have had a hundred, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. Well, as my heartbeat rapidly grows stronger, I notice that her face has gone all red. I stand up, I can't take this pain no longer. Too many thoughts are circling my head. I walk towards the doorway, but she follows. And while standing face to face, the train arrives we smile and take one last look at each other before we part with a twinkle in our eyes. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy, but I just don't care. I must have had a hundred, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. Dat is de Arwin en Tobit Show. De qua jongens van de vrijdagavond. De qua jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken, heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doordraaft, berg je dan maar. De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. Hé, hé, zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn, toegang is gratis. Ik weet, eh, weet niet waar jullie op wachten, maar eh, hier gebeurt niks meer. <laughs> De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501.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 Daarna van 8 tot 10 is het de beurt aan Rob de Greel met zijn programma Indie 501. Vanaf 10 uur vanavond tot middernacht kunnen de hiphoppers en rappers weer terecht bij Geluid uit de Bunker. En dat is een programma van G-Style. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 Daverende Donderdag. Cause I've been told That salvation That's where wings unfold So am I lying in my bed Thoughts running through my head When I feel the love is dead pressure to my bones.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 En eh, zijn programma heet Afternoons. Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501 en hij is in radio tot 10 uur. Na Indie 501 is G-Style in Studio 1 met zijn programma Geluid uit de Bunker. Hij is er van 10 tot middernacht. Meer informatie kun je vinden op www.radio501.nl of e-mail studio.radio501.nl look at you with your face all shining.